Een van hen is overleden. Twee verpleegkundigen werden onmiddellijk na het incident op non-actief gesteld. Nu is ook een manager geschorst. Volgens extern onderzoek werden de regels in het Larens verpleeghuis niet goed nageleefd. Het aantal banen in Nederland loopt verder terug, blijkt uit cijfers van het CBS. In het derde kwartaal van dit jaar waren er 140.000 banen minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat is de grootste daling in meer dan 25 jaar. Vooral in de zakelijke dienstverlening liep het aantal banen terug. Het is opnieuw onrustig in Iran. In zeker twee steden zijn confrontaties geweest tussen aanhangers van de overleden Ayatollah Montazeri en de politie. Dat meldt een website van de oppositie. Montesseri was kritisch over het Iraanse regime en werd daarom gezien als de Ayatollah van de oppositie. Hij overleed afgelopen weekend. Zijn begrafenis in de stad Qom liep maandag al uit op een grote betoging tegen de regering. Op Jamaica is een Amerikaans vliegtuig bij de landing doorgeschoten en zwaar beschadigd geraakt. De ruim 150 inzittenden hebben het allemaal overleefd. Er zijn wel ruim 40 gewonden. De Boeing 737 van American Airlines kwam uit Miami. Het landde in slecht weer op het vliegveld van Kingston, schoot door en knalde tegen een hek. De bekerwedstrijd tussen Herenveen en PSV van vanavond is afgelast. De KNVB heeft dat besloten omdat de situatie in het Abelenstra-stadion gevaarlijk is. Er hangen ijspegels aan het dak van een van de tribunes en er ligt veel sneeuw op het dak. Het lukt niet om die te verwijderen. Het weer, veel bewolking, maar in Zuid-Limburg ook zon.